Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal coronabesmettingen blijft dalen. Vandaag registreerde het RIVM ruim 7700 positieve testen, vertelt collega Joost Schellevis. Het zijn er 529 minder dan gisteren. Het is eigenlijk de vierde daling op rij. En ook op weekbasis zie je dat het aantal tests begint af te nemen. Afgelopen week 5% eh, minder dan een week eerder. Dat was, een week eerder was nog een toename van 20%. Dus dat is best gunstig. Maar in de ziekenhuizen gaat het nog steeds de verkeerde kant op. Daar liggen vandaag weer 100 coronapatiënten meer dan gisteren. Inmiddels liggen meer dan 600 mensen met covid op de intensive care. Ook werden er afgelopen dag relatief veel coronadoden gemeld, 113. In België hebben ze het hoogste aantal coronapatiënten ooit opgenomen in de ziekenhuizen, 7000. En daarom is er geen bezoek meer welkom in een paar ziekenhuizen in Antwerpen en Brussel om meer coronabesmettingen te voorkomen. Politici in het Deense parlement zijn midden in een stemming weggelopen. Meerdere mensen in de ruimte bleken positief getest op het coronavirus. De boel is geschorst daar. Een overvaller in Capella aan de IJssel pakte niet helemaal de buin mee waar hij op gehoopt had. Hij stapte met een hamer een avondwinkel binnen maar je kunt er alleen pinnen. Een stapel flappen kon hij dus niet stelen. en nam maar twee zakken chips mee. Het gebeurde vorige week, maar de politie zoekt de man ondanks die kleine buit toch, want hij kan meer overvallen plegen. In dierenpark Amersfoort zijn twee ontsnapte chimpansees doodgeschoten. De twee mannetjes konden door een menselijke fout hun verblijf uitkomen. Deze bezoeker was net met haar kinderen in de speeltuin. Toen kwamen een paar mensen op ons aflopen van ja, rennen, rennen. En er komen apen aan. En, eh, en toen zag ik hem lopen. En toen kwam die echt ook op ons aflopen zo. En ik stond bovenop die glijbaan. Ik dacht, ja, blijf maar bij de staan. En zij begon te gillen en te doen. En... Eh, ja, gelukkig ging die weer weg. Hij begon een beetje op zijn borst te slaan en toen liep hij weer door. Omdat de chimpansees imponerend gedrag vertoonden, besloot de dierentuin om ze dood te schieten. Volgens Dierenpark Amersfoort woonden de twee al erg lang in het park en is het een zwarte dag. En voor geschrokken verzorgers en bezoekers is slachtofferhulp beschikbaar. Het weer. Geregeld zon en een graad of 12. Al kan er vanmiddag ook nog een buitje vallen. Ook morgen soms zon en opnieuw zo'n 12 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de afsluitdijk op de A7 richting Friesland...